van Kam met het NOS Journaal. De kans is groot dat Turkije de Europese Commissie voor het visumvrij reizen naar Europa. Volgens ingewijden voldoende Turken aan bijna alle voorwaarden. Als de Europese Commissie het officiële besluit heeft genomen... moeten ook de Europese regeringsleiders, de 28 nationale parlementen... en het Europees parlement er nog meer instemmen. Als ze dat doen, mogen Turken met een biometrisch paspoort... komende zomer zonder visum naar Europa reizen. Leicester City is voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Engeland geworden. Leicester speelde vanavond zelf niet, maar pakte toch de titel... doordat de concurrent, tot het Hotspur, tegen Chelsea niet verder kwam... dan een 2-2 gelijkspel. Een jaar geleden degradeerde Leicester nog bijna. In de Premier League is het een van de clubs met de kleinste begroting. Er komt een zorgverzekering voor dak- en thuislozen, hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken. Ook komt er een regeling voor ex-gedetineerden. Ook die krijgen als ze de gevangenis verlaten voortaan een zorgverzekering. Gemeenten gaan dak- en thuislozen actief traceren en ze van een postadres voorzien, zodat ze in aanmerking komen voor een verzekering. Maatregelen zijn bedoeld om het aantal onverzekerden terug te dringen. Het schip de Endeavour van James Cook is mogelijk gevonden. Maritieme archeologen denken dat het op de bodem van de haven van Newport ligt, aan de Amerikaanse oostkust. De Brit James Cook voer eind 18e eeuw met de Endeavour naar Nieuw-Zeeland en langs de oostkust van Australië. Er zijn al delen van een scheepswrak naar boven gehaald.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 if I try.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl carefully. Let's start living dangerously. living dangerously.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang.